Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer van geslacht nog duidelijker moet maken. De wet is een initiatief van D66, PvdA en GroenLinks. Die willen dat het expliciet wordt verboden om onderscheid te maken op grond van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie. Discriminatie op grond van geslacht is al wettelijk verboden. Om diverse redenen stemden PVV en SGP tegen. Veel webshops en apps houden informatie voor de gebruikers achter. Die weten daardoor niet wat ze kopen of met wie ze in zee gaan, zegt toezichthouder Autoriteit Consument en Markt na internationaal onderzoek. Veel appaanbieders delen informatie met adverteerders, maar zijn gebruikers daar niet van op de hoogte. De consument heeft op die manier geen keuze, zegt de toezichthouder. Een gebruiker moet voor een alternatieve app kunnen kiezen die misschien geld kost, maar geen gegevens doorverkoopt. In Oosterhout is een man uit Breda aangehouden die in België wordt verdacht van een poging tot liquidatie. De verdachte is volgens de politie een van de leiders van motorclub King Syndicate. Die bestaat onder andere uit voormalig leden van motorclub No Surrender. Vorig jaar april zouden twee mensen onder wie de verdachten een man onder vuur hebben genomen in Rijkenvorsel in België. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De gearresteerde man uit Breda wordt naar België overgebracht. De FIOT heeft een man van 38 uit Noord-Holland aangehouden... die ervan wordt verdacht dat hij 2,5 miljoen euro heeft verduisterd... en een half miljoen te weinig aan omzetbelasting heeft betaald. Volgens de Telegraaf in het ANP gaat het om Ferdi R., de oprichter van Stichting Loterijverlies. Die stichting werd opgericht om duizenden staatsloterijdeelnemers te vertegenwoordigen... nadat de Hoge Raad had bepaald dat de loterijdeelnemers eh, waren misleid... door loten te trekken uit een pot waar ook onverkochte lotnummers in zaten. Het weer vanavond nog lang warm, minima vannacht 8 tot 15 graden. Morgen weer veel zon, in het noorden en zuiden wat bewolking...